Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. kwam door politiegeweld, niet was neergeschoten als hij blank was geweest. Gouverneur Dayton zei dat dit soort racisme bestaat. Het is onze plicht om te zorgen dat dit stopt, zei hij. Gisteren werd Philando Castile aangehouden in een voorstad van Minneapolis... vanwege een kapot achterlicht. Na een woordenwisseling schoot een agent hem neer in de auto... waar ook zijn vriendin en dochtertje in zaten... Dinsdag werd in de staat Louisiana de 37-jarige Alton Sterling doodgeschoten door agenten. De beelden van beide incidenten leiden tot veel commotie. Volgens Belgische experts zijn terroristen in de toekomst mogelijk te herkennen aan hun bloed. Dat kan door hun bloed te controleren op sporen van een stof die wordt gebruikt om bommen te maken, meldt de Vlaamse omroep VTM. Als dat zo is, zijn ze in ieder geval in dezelfde ruimte geweest als de stof. Het gaat om TATP, een mengsel van aceton, waterstofperoxide en een zuur. De stof wordt geregeld gebruikt bij bomaanslagen, onder meer bij die in Brussel, Parijs en Londen. Twee mannen uit Den Haag moeten tien jaar de cel in voor een poging tot moord op een vrouw van 21. Ze moeten het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van ruim 15.000 euro. Een jongen van 16 is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De daders van 20 en 26 drongen vorig jaar oktober het huis van haar binnen. Er werd drie keer op de vrouw geschoten, onder meer in haar gezicht. Een ruzie tussen huisgenoten zou aanleiding zijn geweest voor de schietpartij. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de finale van het EK voetbal. In Marseille won de Franse ploeg met 2-0 van Duitsland. Het gastland scoorde net voor rust met een penalty. Het tweede doelpunt viel in de tweede helft. Gisteren won Portugal de halve finale. Zondag strijden Frankrijk en Portugal in het Stade de France in Parijs om de Europese titel. Het weer bewolkt en hier en daar kan wat lichte regen vallen.